Marion Koekoek met het NOS Journaal bij een op als bestuursvoorzitter en was nog maar drie maanden CEO bij het bedrijf. Bij een regulier intern onderzoek bleek, bleek dat Meter financiële belangen heeft gehad in bedrijven die hun boekhouding door Deloitte lieten controleren. Volgens Deloitte is niet gebleken dat Meter persoonlijk betrokken was bij de controle. Ook zou de onafhankelijkheid van Deloitte niet in het geding zijn geweest. Maar vanwege een voorbeeldfunctie heeft Meter na overleg met de Raad van Commissarissen besloten om terug te treden. De zaak is gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. Internationaal Syrië-gezant Kofi Annan heeft met de Syrische regering gesproken over een mogelijke VN-waarnemingsmissie in het land. De missie zou moeten toezien op een eventueel akkoord tussen Assad en de oppositie. Annan zegt dat er geen deadline is voor Syrië, maar dat de strijd niet eindeloos voort kan duren. Een dialoog opstarten is voor hem nu het belangrijkste. Paus Benedictus is aangekomen in Cuba voor een driedaags bezoek. Het is het eerste pausbezoek aan het eiland in 14 jaar. De afgelopen dagen was de paus in Mexico. De paus landde in de zuidoostelijke stad Santiago de Cuba, waar hij werd verwelkomd door president Raúl Castro. Benedictus zal vanavond nog een mis leiden in Santiago. Een stekje van de Anne Frankboom is vandaag geplant bij het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem. De boom staat bij de herdenkingsplaats voor kinderen en de internationale school voor Holocauststudies. De kastanjeboom stond in de tuin van het huis in Amsterdam waar Anne Frank en haar familie ondergedoken zaten in de Tweede Wereldoorlog. Anne Frank noemde de boom in haar dagboek. In 2010 waaide de 150 jaar oude boom tijdens een storm om. De Anne Frank Stichting heeft stekjes van de boom gekweekt die naar scholen en organisaties in heel Europa zijn gestuurd. Het weer vanavond helder, vannacht ontstaat lokaal wat mist, het wordt een graad of 3. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is René Passet van de ANWB. De politie controleert op snelheid langs de A16 tussen Breda en de Belgische grens en langs de A76 tussen Geleen en de Duitse grens.